Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Delegaties van de VS en Iran zijn nog altijd met elkaar in overleg. Ze onderhandelen in de Pakistanse hoofdstad Islamabad... over een definitief einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikanen willen vooral een vrije doorgang van de straat van Hormuz... maar Iran wil de controle houden in de zeestraat... De Amerikaanse president Trump zegt dat het hem niet uitmaakt of er een akkoord wordt bereikt... Hij zegt dat Iran op militair gebied verslagen is en dat de VS heeft gewonnen. Terwijl hoge Amerikaanse en Iraanse functionarissen dus onderhandelen in Pakistan... zegt de Israëlische premier Netanyahu dat hij doorgaat met aanvallen van Iran. Eerder meldde hij ook dat Israël Hezbollah in Libanon zou blijven bestoken. Bij die aanvallen kwamen tot nu toe zeker 2000 mensen om het leven... zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid... De oorlog in Libanon heeft ook invloed op de onderhandelingen tussen Iran en de VS. Iran zegt dat het alleen afspraken wil maken als Israël stopt met de aanvallen in Libanon. Atlete Jorinde van Klinken heeft haar eigen Nederlands record bij het discuswerpen verbeterd. Bij de wedstrijden in de Verenigde Staten kwam ze tot een afstand van bijna 71 meter. Dat was 77 centimeter verder dan haar vorige record uit 2021. De wedstrijd werd gewonnen door de Amerikaanse wereld- en olympisch kampioene Valerie Cyan Elman. Zij wierp een afstand van 73 meter en 10 centimeter. In de Eredivisie heeft Ajax met 3-0 gewonnen van Heracles Almelo. En daardoor blijven de Amsterdammers nog meedoen om de derde plaats. Landskampioen PSV won in Rotterdam van Sparta. Het werd op het kasteel 2-0 voor de Eindhovenaren. FC Groningen tegen Go Ahead Eagles eindigde gelijk. Het bleef daar 0-0. Eerder op de dag won FC Utrecht van Telstar. Het werd in Utrecht 4-1. Telstar zakt door de nederlaag naar de 16e plaats. Het weer, nog een enkele bui, maar later vannacht overal droog.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 It's all about soul. It's all about faith and a deeper devotion. It's all about soul. Cause under love is a stronger emotion. She's gotta be strong. It's is all about soul. kindness. There are many who have fallen. There are some who still survive.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 Jennifer